Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. PVV-leider Wilders ziet het wel zitten met Dick Schoof als nieuwe premier. De vier partijen van de nieuwe coalitie gaan hem vanmiddag voordragen en daar is Wilders trots op. Laat ik zeggen dat ik ontzettend blij ben en trots ben op deze eh, premier, eh, Dick Schoof. Hij is eh, ervaren met heel veel belangrijke zaken. Hij staat boven de partijen, want hij is partijloos. Dus ik denk dat we hier een enorme eh, kanje van een kandidaat hebben gevonden. Dick Schoof heeft veel ervaring in leidinggevende functies. Hij stond aan het hoofd van inlichtingendienst AIVD... en was Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Over een uurtje wordt hij gepresenteerd door formateur Van Zwol... en dan begint de zoektocht naar ministers en staatssecretarissen. Een middelbare school in Reuver in Limburg is vandaag gesloten. Medewerkers van die school zijn de afgelopen tijd bedreigd en geïntimideerd door ouders... En gisteren was er een incident bij de school waar ook de politie bij werd gehaald. Volgens de school was er toen fysiek contact tussen leerlingen. En morgen gaat de school weer open, maar staan er eerst gesprekken gepland met alle betrokkenen. Als het aan het OM ligt, krijgt FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren een werkstraf van 200 uur. En die zou die moeten krijgen vanwege opruiing. Van Meijeren zei eerder dat hij geweld tegen de overheid in sommige gevallen geoorloofd en misschien zelfs noodzakelijk vond. Het is nog niet bekend of hij tegen die eis in beroep gaat. En paus Franciscus zegt sorry voor een uitspraak die hij deed over homo's. Tijdens een bisschoppenconferentie kreeg hij de vraag of homo's ook de priesteropleiding mogen doen. En er kwam toen een opvallend antwoord, zegt correspondent Andrea Vrede. Toen liet hij absoluut weten dat, dat, dat daar geen sprake van kan zijn. Want, zo zou hij gezegd hebben, er is toch al te veel frocciagine. En dat is inderdaad flikkerzooi in die seminaries, in die priesteropleidingen. Nou, dat is natuurlijk een heel hard woord. Ehm, hij was buitengewoon fel. Ik vind het overigens al heel bijzonder dat hij dit woord kent. Ja, deze uitspraak valt bij heel veel mensen niet echt lekker. Voorstanders van de paus dachten dat hij soms fouten maakt in de Italiaanse spreektaal... omdat hij uit Argentinië komt. En inmiddels heeft de paus dus gezegd dat hij het niet zo heeft bedoeld. Het weer dan nog. Er trekken tot later op de avond buien over het land. Het kan dan ook flink gaan waaien. Morgen begint ook met regen, maar later droogt het op en wordt het een graad of 18. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan ongeveer 10 files. De files met de meeste vertraging staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en Roelevaretsveen 10 minuten onthoud. A7 Zaanstad richting Hoorn voor Purmerend 10 minuten. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar verknoopt het Velsen 5 minuten.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 In the place, boom the bass. I came to dance, not to chase, even if I like to get on. Poppy not about to take take us cut it out. The life that I've been living is a killer, no doubt. I'm shaking, shaking. I need to let it out. On my system and my thinking is a prison. Gotta break on out, Breaking, breaking. I need to cut it out. The life that I've been living is a killer, no doubt.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 De kandidaat-premier van de nieuwe coalitie is Dick Schoof. De 67-jarige Schoof is nu nog de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarvoor was hij onder meer de baas van de inlichtingendienst AIVD. Als het aan het OM ligt, krijgt forumkamerlid Gideon van Meijeren 200 uur werkstraf voor opruiing. Daarbij zou hij hebben gesuggereerd dat geweld tegen de overheid geoorloofd en misschien zelfs noodzakelijk is. Bij de restauratie van het grafmonument van Piet Hein in Delft... is een onbekende afbeelding ontdekt van de zeevaarder. De schildering komt waarschijnlijk uit de 17e eeuw. Het weer vanuit het zuidwesten buien bij 16 tot 19 graden. stood in the rain. You're always crazy. to understand What I need for keeps the uh. silly game we play. Game we play. play, play, play uh. now look at this.